Zes uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Ranomi Jojo zilver behaald op de 50 meter vlinderslag. De Zweedse Sarah Sjöström won goud en prolongeerde daarmee haar wereldtitel. Jojo komt vanavond nog twee keer in actie in Budapest. Over een half uur zijn de halve finales voor de 50 meter vrije slag. En om kwart over zeven zwemt ze de finale voor de 4 keer 100 meter vrije slag voor gemengde teams. Op de A6 bij Almere is een man neergestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat het om een uit de hand gelopen verkeersruzie. De politie is op zoek naar de vermoedelijke dader. Die zou zijn weggereden in een witte Mercedes. Drie rijstroken waren enige tijd afgesloten voor politieonderzoek. De moessonregens in India hebben dit jaar al aan 852 mensen het leven gekost. De meeste doden vielen door overstromingen of aardverschuivingen. Door de moessonregens vallen in India ieder jaar honderden doden. Maar dit jaar is na een aantal vrij droge jaren nog natter dan normaal. Meteorologen denken dat de regen voorlopig nog zal aanhouden. De zwaarst getroffen staten liggen in de noordelijke helft van India. Tienduizenden mensen moesten worden gered. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegelopen met de Pride Walk van het Homo-monument naar het Vondelpark. Met de protestmars werd vooral aandacht gevraagd voor de kwetsbare situatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transseksuelen, ook in het buitenland. De Pride Walk is het begin van de Pride Amsterdam, die tot dit jaar de Gay Pride heette. De Pride Amsterdam wordt volgende week afgesloten met de traditionele kanaalparade in de grachten. Het weer, het is bewolkt en landinwaarts vallen nog enkele buien, maar die nemen af. Later op de avond trekken over het westen en noordwesten weer enkele buien, soms stevig met onweer. Vannacht is het overwegend droog, maar morgen overdag ontstaan er vooral landinwaarts weer enkele buien. Verder is er soms zon. Het wordt ongeveer 22 graden.